Volgens Van der Laan is de stad klaar voor de huldiging en de rondvaart vanmiddag. Op het Museumplein hebben zich al wat oranje fans verzameld. Premier Balkenende ontvangt de spelers en staf over een half uur in het Katshuis in Den Haag. Hij zal net als minister Klink het team toespreken. Daarna gaan de spelers op bezoek bij de koningin. De Oegandese politie heeft in Kampala een onontplofte bomgordel gevonden. Er zouden ook enkele mensen zijn gearresteerd. De Oegandese hoofdstad werd zondagavond opgeschrikt door een dubbele bomaanslag... waarbij 74 doden vielen. Op dat moment keken veel mensen naar de finale van het WK voetbal. De radicaal-islamitische groepering Al-Shabaab uit Somalië... heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. De Spanjaard, die vlak voor het begin van de WK-finale door beveiligers tegen de grond werd gewerkt, is er afgekomen met een lichte boete. Hij moet 210 euro betalen. De man wilde een Catalaanse hoed op de wereldbeker zetten toen de spelers klaar stonden in de spelerstunnel om het veld op te komen. De man, die zichzelf Jimmy Jump noemt, haalt vaker stunts uit bij grote sportevenementen. Zo rende hij bij de finale van de Champions League tussen AC Milan en Liverpool in 2007 het veld over. En vorig jaar omhelste hij Roger Federer bij de finale op Roland Garros. Volgend jaar blijft Paleis Soesdijk beperkt open voor het publiek. In 2011 zijn er geen rondleidingen meer, maar er zijn wel plannen voor een openluchtopera. Dat schrijft verantwoordelijk minister van Middelkoop aan de Tweede Kamer. Het publiek kan het paleis tot eind van het jaar van binnen bekijken. Ruim 430.000 mensen hebben dat de afgelopen drie jaar gedaan.